niet half hoe lang zo'n nacht dan duren kan. Oh, vreselijk. Ja, de hele nacht heb ik doorgebracht. Hier zo helemaal alleen op de canapé. Ik zag jou daar staan, jij keek mij toen aan, wat een stuk. Ik vroeg jou toen kleine meid gladheid. Zo gaat dat. Ja, de hele nacht. Wie had dat gedacht? Hier zo lekker met z'n twee op de canapé. Hey, hey. Want jij was nu bij mij. Oh, wat waren we blij met z'n twee. Ja, de hele nacht. Wie had dat gedacht? Hier zo lekker met z'n twee op de kaart. like nuts and trees.